Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De stembureaus zijn nu al de hele ochtend open om te stemmen voor de Europese verkiezingen. En vaak komen er maar weinig jongeren opdagen voor deze verkiezingen. En bij sommige stembureaus hebben ze daar iets op bedacht. Ook bij deze, waar onze verslaggever Suzanne de Vries is, op een mbo-school in Amsterdam. Om eh, het stemmen een beetje leuk te maken uh, hebben we samengewerkt met eh, NJR en CEP. Dus NJR is de Nationale Jeugdraad. Eh, en bij jongere stembureaus, dus gratis ijs uit Ede. Waarom ben je hier komen stemmen? Um, omdat ja, het is lekker dichtbij en ja, ik woon vlakbij, dus vandaar. Niet voor het gratis ijs? Stiekem wel. Je kunt nog stemmen tot 9 uur vanavond. En vergeet vooral je ID-kaart of paspoort niet. Een heftig treinongeluk dan in Tsjechië. Een nachttrein knalde daar frontaal op een goederentrein. Vier reizigers kwamen om het leven. Tientallen anderen raakten gewond, onder wie ook kinderen. In totaal zaten er, zaten er zo'n 300 mensen in die passagierstrein, zegt onze correspondent. En de goederentrein waar die opgeknald is, daar zou volgens eerste berichten calciumcarbide in hebben gezeten. Een licht ontvlambare stof. Maar die eerste twee wagons daarvan waren leeg. Dus ja, die schade lijkt in eerste instantie mee te vallen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. In Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee is vanochtend een aanhanger in een bus terechtgekomen. Twee mensen raakten gewond. De aanhanger hing achter een auto en is waarschijnlijk op een kruispunt losgeschoten. Het koppelgedeelte vloog vervolgens door het raam van de bus. En daar zaten meerdere mensen in. En een bijzondere dag vandaag in Normandië in Frankrijk. Het is namelijk precies 80 jaar geleden dat het die day was. Op die dag, tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwamen de geallieerden aan op de stranden daar. En dat wordt gezien als het begin van het einde van de oorlog. En die day wordt herdacht door de gebeurtenissen na te spelen. En daar zijn ook opvallend veel Nederlanders bij, zegt correspondent Frank Renaud. Ten eerste is en blijft er gewoon veel belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Maar wat ook speelt, Normandië is een populaire vakantiebestemming bij Nederlanders. Met name de campings. En veel Nederlanders combineren hun vakantie met een bezoek aan die invasiestranden of oorlogsmusea. Ja, en koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn er trouwens ook bij. Zij gaan naar een grote herdenking van die day Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het overal droog en is er af en toe bewolking en af en toe zon. Alleen in het noorden is er kans op een buitje. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen wordt nog langzaam gereden over de N9 Den Helder-Alkmaar bij Pet en 5 minuten vertraging. En een half uur vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij de aansluiting met de N207 2 kilometer file.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 Volgens de rechter is stikstofgevoelige natuur in slechte staat... maar is onvoldoende duidelijk waar de staat dan onmiddellijk in actie moet komen. Vanwege ongedierte worden steeds vaker winkels en horecabedrijven met spoed gesloten, zegt toezichthouder NVWA. Vorig jaar moesten 34 zaken dicht, dit jaar staat de teller nu al op 35. En in Normandië komen vandaag veteranen en wereldleiders samen voor de herdenking van D-Day. Met die operatie, vandaag precies 80 jaar geleden, kwam het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht. Het weer in het noorden een bui, verder droog en soms wat zon bij 15 tot 18 graden.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 come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.